Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zakenman en broer maakte hij de winkelketen Blokker groot. Het is nu een imperium met bijna 3000 winkels in 11 landen. Ja, Blokker begon op 12-jarige leeftijd als liftboy in een Amsterdamse vestiging van het familiebedrijf. In 1967 werd hij adjunct-directeur van het hele bedrijf en later bestuursvoorzitter. Ja, Blokker is 69 jaar geworden. Het lijkt erop dat de vrouw uit Stramprooi, die al twee weken in Spanje wordt vermist, nog leeft. Drie wandelaars hebben hoog in de bergen bij de badplaats Nerga een vrouw gevonden die bekneld zat. Ze lijkt op Marianne Goossens uit Stramprooi, maar het is nog niet zeker of ze het is. Volgens de plaatselijke pers heeft een gespecialiseerd team de vrouw gered en is ze naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat mag de A4 doortrekken van Delft naar Schiedam. Milieuorganisaties en omwonenden hadden bezwaar aangetekend uit angst voor geluidsoverlast en schade aan de natuur. Maar de Raad van State heeft die bezwaren afgewezen. Daarmee lijkt er een eind te komen aan een halve eeuw getouwtrek over de verlenging van de A4. Kunsthogescholen gaan minder studenten aannemen. Ze willen daarmee voorkomen dat er te veel kunstenaars worden opgeleid. Bij beeldende kunst gaat de instroom met 25% omlaag, bij klassieke muziek en jazz met 10%. Het weer, is op veel plaatsen bewolkt, maar er zijn ook opklaringen. Vanmiddag kans op een bui, het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. E op de A12 van Den Haag naar Utrecht staat file Lunetten Lunette 4 kilometer. Dat komt door een ongeluk op de A27, Gorkum richting Utrecht.